startschot van de Nationale Voorleesdagen. Die moeten het voorlezen aan kinderen stimuleren. In Haiti is ex-dictator Jean-Claude Duvalier aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van onder meer corruptie en diefstal tijdens een dictatuur in de jaren 70 en 80. Duvalier, ook bekend als Baby Doc, kwam zondag onverwacht terug in Haiti. Robin Haase heeft de derde ronde van de Australian Open gehaald. Hij won in vier sets van de al 26e geplaatste Argentijn Juan Monaco. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Haase in de derde ronde staat van een Grand Slam toernooi.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 De man van 41 zou op de Rooms-Katholieke basisschool de Broederschool twee leerlingen hebben misbruikt. Hij is afgelopen zondag gearresteerd nadat de ouders van de kinderen aangifte hadden gedaan. De twee zijn door de politie in een speciaal ingerichte kindvriendelijke kamer gehoord. De ouders van alle leerlingen van de broederschool zijn maandagochtend in een brief op de hoogte gebracht. Het CDA vindt dat er een telefoonnummer moet worden geopend waarop gemeld kan worden dat er illegaal gerookt wordt in cafés of restaurants. CDA-kamerlid Sabine Uitslag doet het voorstel voor zo'n kliklijn vanmiddag in een kamerdebat. Gisteren spraken Kamerleden zich al uit voor een strengere handhaving van het rookverbod in de horeca. Het kabinet wil het rookverbod opheffen in kleine cafés zonder personeel. Een Kamermeerderheid is het daarmee eens, maar vindt dat er veel te laks wordt opgetreden tegen grotere cafés waar nog wordt gerookt. In de Iraakse provincie Diyala zijn bij een zelfmoordaanslag zeker twaalf mensen omgekomen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. De zelfmoordenaar reed met een ambulance naar de ingang van een opleidingscentrum van de politie en blies zichzelf op. Volgens de gouverneur van Diyala kan het dodental nog oplopen omdat er onder het puin nog lichaam...